Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal positieve coronatests blijft hard stijgen. Afgelopen week ging het om een stijging van ruim 44 procent. Het komt voor het RIVM niet als een grote verrassing, zegt Aura Thieme. We zien aan de ene kant dat, dat we natuurlijk eh, in de wintermaanden zijn beland... of herfstmaanden zijn beland. En dat zijn maanden die eh, eigenlijk in het voordeel werken van virussen die via de luchtwegen gaan. En tegelijkertijd ehm, hebben we natuurlijk drie weken geleden een aantal versoepelingen gehad. En die hebben geleid tot meer uh, eh, contact tussen de mensen. En als je meer contact hebt, dan draag je ook het virus makkelijker over. Volgens het RIVM zijn extra maatregelen nu nog niet nodig. De man die gisteravond in Den Haag overleed nadat hij was aangereden door een tram was dakloos. Na de aanrijding zeiden omstanders dat het slachtoffer door drie anderen voor de tram zou zijn geduwd. Deze vrouw is flink geschrokken. Ja, het is gewoon heel triest. Niet alleen voor de mensen die het overkomt, hè, de familie. Maar ook de hulpverleners die ja, het een en ander weg moeten halen. Drie verdachten hebben zich gemeld op het politiebureau. Het gaat om jongens van 15 tot 18 jaar uit Den Haag. In Haarlem was winkelen er vanmiddag even niet bij. Er was een grote stroomstoring in de stad. En daardoor zaten de gemeente, het politiebureau en het station zonder stroom. Een boel winkels gingen dicht omdat de pinapparaten niet werkten. Een bijzondere ontdekking voor een duiker in Israël. Hij vond op de bodem van de zee een 900 jaar oud zwaard. Archeologen denken dat het een wapen van een kruisvaarder was... die op weg was naar Jeruzalem. En Tilburgers met een bijstandsuitkering mogen gaan proefsamenwonen. Het bedrag van de uitkering gaat normaal gesproken omlaag wanneer je samenwoont. En daarom durven veel mensen het niet aan, vertelt deze wethouder. Allemaal geven ze aan dat ze bang zijn voor de financiële gevolgen dat ze bang zijn voor de financiële afhankelijkheid van de partner. Of dat ze niet weten wat eventueel wel of niet mag wanneer je een relatie eh, krijgt. En wanneer spreekt men dan van samenwonen? Na een half jaar proef samenwonen maakt de gemeente samen met de stellen de balans op. Ook helpen ze bij het duidelijk maken van wat het voor je inkomen betekent als je wel echt gaat samenwonen. Het weer nu nog bewolkt met op meerdere plaatsen regen of motregen. Later vanavond klaart het op. Morgen is het ook bewolkt met ochtends motregen en later een paar flinke buien. Het wordt rond de 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Heemskerk en Knoop Velsen, 20 minuten oponthoud. Op de A22 Beverwijk richting Velsen is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de Velsertunnel dicht. Omrijden kan via de A9. Op de A208 Sassenheim richting Velsen. Voor de IJmuiden 20 minuten oponthoud. En op de N201 Hoofddorp richting Uithoren. Voor de aansluiting met de N196 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel.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 omdat het aantal coronabesmettingen in Rusland sterk stijgt. Veel Limburgers waren voor de zomer niet voorbereid op een overstroming. Uit een enquête van de veiligheidsregio blijkt dat 63% zich geen zorgen maakte over hoogwater. Inmiddels is dat nog 37 procent. In Bangladesh zijn 450 mensen gearresteerd na geweld van moslims tegen hindoes. Bij dat geweld vielen zes doden. Moslims zijn boos over een foto van een hindoebeeld met een Koran op zijn knie. Het weer. Vannacht is het niet koud, een graad of 15.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 die met centen bovendien... kleine meid, oh ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg, is dat er een om op te bouwen? Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip, haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan, voor haar de liefde te bedanken.